Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een brand in een appartement in Sneek heeft geleid tot de vondst van een hennepplantage... en een mogelijk explosief bij de buren. Er is een verdachte opgepakt. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Bij de ontruiming van andere woningen werd een hennepplantage ontdekt... en iets dat op een explosief lijkt. Bij de onlusten in Nigeria zijn eerder deze week 69 mensen omgekomen, zegt president Buhari. Dat het zo uit de hand liep bij de demonstraties tegen politiegeweld... wijt hij aan straatterreur. Volgens de president hebben de veiligheidstroepen zich uiterst terughoudend gedragen. Maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zeker twaalf demonstranten werden doodgeschoten... toen ze het volkslied zongen. De GGD's lopen hun achterstanden bij het testen op corona in. Ook kunnen mensen eerder de uitslag van hun coronatest verwachten. De GGD verwacht binnenkort binnen 48 uur een testuitslag te kunnen geven. En dat geldt ook als in het najaar veel meer mensen zich willen laten testen, zegt directeur De Gouw. Op het plein voor het Kambuurstadion in Leeuwarden vierden tientallen supporters dat Kambuur zo goed als zeker de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen eerder op de avond met 3-0 van Roda JC. De supporters op het plein hielden zich niet aan de anderhalve meter regel... is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwden en staken vuurwerk af. De politie heeft voor zover bekend niet ingegrepen. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK voetbal 2022 na een monsterzege op Estland. Het kwalificatieduel in Groningen eindigde in 7-0.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 Alema, ikayalami. Hilo no lo 修。 No. Is all. jou. Oh, ook al weet ik beter, kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan. Als harten konden spreken, oh je moest eens weten. Alles wat ik je vertellen zou. Oh, laat het steeds verbreken. Blijf in het verleden. Wat heb jij met mij gedaan? Het is hopeloos, storm in mij terug bij heart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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM